In de afgelopen uren laaide het vuur zelfs enkele keren op. De brand brak door nog onbekende oorzaak vanmiddag rond half 1 uit... in een rijtjeshuis in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Inmiddels staan zeker vijf huizen in brand. Van één daarvan dreigt het dak in te storten. Vier gewonden zijn voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. In de wijk zijn 100 woningen ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Tussen Ter Apel en de Duitse grens woedt een grote natuurbrand. Volgens de Groningse brandweer zijn er drie brandhaarden en is het gebied erg ontoegankelijk. De Nederlandse brandweer krijgt assistentie van de brandweer uit Duitsland. Van vrijdag was er in het gebied ook al brand. Dat was in een bosperceel in Musselkanaal. Radio 1-presentator Jelly Brouwer is overleden. Twintig jaar lang presenteerde ze het NTR-programma Kunststof. In februari moest ze stoppen omdat ze ernstig ziek was. Gisteren vertelde ze uitgebreid over haar ziekte in de Volkskrant. Morgen is er een speciale herdenkingsuitzending van Kunststof. die Brouwer was 59. Het Nederlands elftal heeft de troostfinale van de Nations League verloren. In Enschede won Italië met 3-2 van de ploeg van Ronald Koeman. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Bergwijn en Wijnaldum. De vrouwenfinale van het grastoernooi in Rosmalen is net als vorig jaar gewonnen door de Russische tennisser Jekaterina Alexandrova. Ze won in drie sets van haar landgenote Veronika Kudermetova. Bij de mannen gaat de finale op dit moment tussen Tellen Griekspoor en de Australiër Jordan Thompson. Het weer vanavond vanuit het zuiden, kans op een onweersbui. Vannacht is bijna overal een bui mogelijk.